Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft zijn Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... gevraagd zijn bezoek aan Noord-Korea uit te stellen. Trump vindt dat er niet genoeg vooruitgang wordt geboekt met de denuclearisatie. Volgens de president komt dat mede door het handelsconflict tussen de VS en China. Daardoor zou China minder hulp bieden bij de onderhandelingen met Noord-Korea. Pompeo wilde volgende week naar Noord-Korea reizen... om verder te onderhandelen over de nucleaire ontwapening. Maar dat bezoek komt er voorlopig dus niet. Jos Brecht, de hoofdverdachte in de zaak Nicky Verstappen... heeft in 1985 een proeftijd van twee jaar opgelegd gekregen... wegens ontucht met twee jongens van tien. De jongens deden mee aan een speurtocht in de gemeente Nut... blijkt uit een inschrijving bij de rechtbank uit 1985. De politie zegt steeds alleen te weten dat de zaak tegen Brecht geseponeerd is. Hoewel er sluitend bewijs was dat hij ontucht pleegde... besloot het OM Brecht niet te vervolgen... als hij twee jaar lang niet opnieuw de fout in zou gaan. Bij het VMBO Maastricht zijn geen leerlingen uit lagere jaren vertrokken... vanwege de problemen die er waren met de eindexamens. Dat zegt de interimbestuurder van de school tegen 1 Limburg. Ook aankomende brugklassers die zich al bij het VMBO hadden ingeschreven... besloten niet voor een andere school te kiezen. De middelbare school kwam deze zomer in opspraak... omdat ruim 300 eindexamens ongeldig werden verklaard door de onderwijsinspectie. Veel leerlingen moesten hersteltoetsen maken. Volgende week horen ze of ze zijn geslaagd. De Amerikaanse senator John McCain laat zich niet langer behandelen voor hersenkanker. Dat heeft de familie van de 81-jarige oud-presidentskandidaat bekendgemaakt. Vorig jaar maakte McCain bekend dat hij lijdt aan een agressieve vorm van hersenkanker. Volgens zijn familie is er geen kans meer op genezing. Het weer vanavond veel buien, mogelijk met onweer en hagel. Vannacht weer droger, maar niet in de kustgebieden. De minima liggen tussen de 9 en 12 graden. Morgen weer buien en van tijd tot tijd zon.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 Kick it, Jackie Chan. Kick it, Jackie Chan. Kick it, Jackie, kick it, Jackie, kick it, Jackie, kick it, Jackie. kick, kick, jogging, kick, kick, kick, kick, kick, jogging, kick, kick, kick, kick, jogging, kick, kick, kick, kick, jogging, kick, kick, kick, kick, drop down. like the metro. Still gotta show love to the street. But when we touch the floor, man, it's a madness. Been on the grind, been trying to get respect. It's like the Hunger Games, I'm like Katniss. So when I shoot, you better hit the deck. Shout for the gang that I rep, but I grip the mic, I don't grip the neck. Stay fly like a private jet. I step up in the dance to get my respect. Spitting straight five on the set, so when I spray my flames, you better hit the deck. New school way, but it's retro. Man, I'm getting gassed, I'm flammable like. Hit the deck. Pocket for the money, I'ma throw it in the air like hit the jet, Sipping on a henny till my vision is a light, light, light, light, light, light, light, light, light, pad light. Ooh, pop the beat, the shut down. Yeah. Ain't planning on getting me any sleep. No On a vibe from the second that I touch down. Feel the bass rumbling underneath my feet. Woo. But when we touch the stage, it's too crazy. Man. We got the juice to get you girl wet. I'm coming like the Atlantic, come wave. Right. So when I flow, you better hit the deck. Shout for the gang that I rep, but I grip the mic, I don't grip the tech. Stay fly like a private jet. I step up in the dark to get my respect. Spit straight five on the set, so when I spray my flames, you better hit the deck. New school wave, but it's retro. Man, I'm getting gassed, I'm flammable like. Hit the deck. Pocket for the money, I'ma throw it in the air like Hit the jet, sipping on the henny till my vision is a pad light, pad light, pad light, pad light, pad light, pad light. weed cause I got it going on. Drop it like do some zometeen verder in de mix. DJ Dion City. Back to back met DJ JK. In the house. Na het nieuws weer verkeer van 11 uur. Hou hem dus hier op, ja. Wat zeg je Dennis? We gaan gewoon door. Gewoon een heel uur lang. Nou? Geen nieuws. We gaan gewoon door in de mix. Time for the to look out for the lot. Drop. En dan krijg je een berichtje. Ja, maar het weer dan. Nou, kijk even naar buiten. Doe even je voordeur open, je raam open. Het zei dat het giet. Maar deze beats zijn heet. Hoef je gelijk niet meer op vakantie. for the ops, look out for the ops You got a lot.